Mariette Krol met het NOS-journaal. Voor zo'n 125 miljoen euro schade aangericht. Ook is er iemand om het leven gekomen. De premier verwacht dat de wederopbouw jaren zal duren. Barbuda ligt ongeveer 150 kilometer ten oosten van Sint Maarten. Een helikopter van de Nederlandse marine heeft de schade op de Nederlandse eilanden bekeken... en zegt dat die vooral op Sint Maarten groot is. Het vliegveld daar is ernstig beschadigd... En ook is de haven moeilijk bereikbaar. Omdat er ook weinig communicatie mogelijk is, is Sint Maarten nu vrijwel afgesloten van de buitenwereld. Honderden Russische Facebook-accounts hebben tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen duizenden politiek getinte advertenties verspreid. De advertenties gingen niet over de Amerikaanse presidentskandidaten, maar over thema's als homorechten en immigratie. Facebook heeft de advertenties herleid naar 470 nepaccounts. Die accounts waren aan elkaar gelieerd en zijn waarschijnlijk in Rusland aangemaakt, zegt Facebook. In de VS lopen meerdere onderzoeken naar Russische inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen. Facebook werkt mee aan die onderzoeken. Bij een woningbrand in Zeist is een dode gevallen. Waarschijnlijk een vrouw, maar het is nog niet bevestigd. De brand ontstond aan het begin van de avond, waardoor is onduidelijk. De brandweer van Zeist wist het slachtoffer nog naar buiten te krijgen, maar toen was het al te laat. Het vrouwentoernooi van de US Open wordt in de halve finales een totaal Amerikaanse aangelegenheid. De Amerikaanse tennister Madison Keys plaatste zich als laatste. Ze versloeg in twee sets Kaya Kanepi uit Estland. En daarmee zijn er voor het eerst sinds 1981 alleen nog maar Amerikaanse speelsters over.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 Let's set sail for seas of passion. set sail for seas of passion. Maarten. 106.9 ZFM. ZFM. Estos tres peladitos ya no están respetando ni siquiera el papá. Pues imagínense que me pusieron, y yo creo que fue este, el que me puso este baldado.